Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Schevelingavond het lichaam van de eerste duiker werd ontdekt. De twee mannen gingen zaterdag op wrakken duiken, maar kwamen niet meer terug. Er is met groot materieel naar de twee gezocht. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en wil nog niets zeggen over hun identiteit. In paspoorten mogen voortaan drie mogelijkheden staan voor iemands geslacht. Man, vrouw en geslacht is niet kunnen worden vastgesteld. De rechtbank in Limburg deed de uitspraak in een zaak van iemand bij wiens geboorte in 1961 het geslacht niet kon worden vastgesteld. De ouders kozen ervoor om het kind op te nemen als man. De aanvrager liet dat later veranderen in vrouwelijk en uiteindelijk bleek ook dat geslacht niet gepast. De Europese Commissie heeft de plannen bekendgemaakt voor het aangekondigde verbod op plastic producten als wattenstaafjes, bestek, snoepwikkels, borden en rietjes. Producten waar een betaalbaar alternatief voor is worden helemaal verboden. Voor alles waar plastic in verwerkt is zal statiegeld op een hepping moeten worden betaald. Met de voorstellen wil Brussel voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu terechtkomt, vooral in zee. De Italiaanse president Mattarella wil de politieke crisis in zijn land bezweren met een zakenkabinet. Het is de bedoeling dat de interimregering wordt geleid door Carlo Cottarelli, die een topfunctie had bij het Internationaal Monetair Fonds. Italië zit in een politieke impasse nu er geen coalitie komt van de populistische Vijf Sterrenbeweging en de extreemrechtse Lega. Kandidaat-premier Conte gaf zijn opdracht terug nadat president Mattarella zijn kandidaat-minister voor Financiën had afgewezen. Het weer vrij zonnig, geleidelijk wat stapelwolken en later in de middag en vanavond plaatselijk een onweersbui. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het oosten.